12 uur. Dit is door negens met het NOS-journaal. In de zaak rond natuurgenezer Klaus Ros onderzoekt justitie in Duitsland niet 70 verdachte sterfgevallen. Ook worden geen overleden patiënten opgegraven voor onderzoek. Wel wordt de behandeling van vijf patiënten onderzocht, van wie er drie inmiddels zijn overleden, zei de Duitse hoofdofficier van justitie. Het zijn vier Nederlanders en een Belgische vrouw. Ros wordt verdacht van dood door schuld, maar hij ontkent dat hij fouten heeft gemaakt. Justitie zegt dat er geen oorzakelijk verband is vastgesteld... tussen de behandeling en het overlijden van patiënten. D66 wil dat alle kinderen eerder naar school gaan, zodat ze gelijke kansen hebben. Dat blijkt uit het concept verkiezingsprogramma dat is gepresenteerd. De partij pleit voor brede buurtscholen waar ieder kind vanaf zijn tweede onderwijs krijgt. Ook aan de tweedeling in de maatschappij door vaste en tijdelijke arbeidscontracten moet een einde komen, vindt D66. Het grondpersoneel van KLM mag tot 4 september niet staken. In kort geding had de rechter dat al verboden en in hoger beroep heeft het gerechtshof dat nu ook gedaan. Volgens de rechter mag er niet gestaakt worden omdat het belang van Schiphol en KLM zwaarder weegt dan het belang van actievoeren door de FNV. Ruud Gullit wordt geen assistent van bondscoach Danny Blind. De contractbesprekingen tussen Gullit en de KNVB zijn mislukt, zo meldt de Telegraaf. Onderhandelingen leken een formaliteit, omdat Blind Gullit zelf had benaderd. Gullit zou de plaats innemen van assistent Dick Advocaat... die onverwacht naar Fenerbahce in Turkije is vertrokken. De beste vier clubs van de vier grootste Europese voetballanden... worden vanaf 2018 rechtstreeks toegelaten tot de groepsfase van de Champions League. Nu zijn dat nog drie clubs... De UEFA komt de Europese topclubs zo tegemoet. Die dreigden om samen een nieuwe competitie op te richten. Die nieuwe regel zou gelden voor clubs uit Spanje, Duitsland, Engeland en Italië. Dan nog het weer, zonnig, in het noordwesten wat bewolking en een enkele bui. de kustprovincies 25 graden, verder in het binnenland kan het 32 graden worden.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 Get on the floor and move your booty, mama. Yeah. We the last master class in a pajama to shake your bum, mama. Come on now, mama. Hey, this that beat that make you groove, mama. Get on the floor and move your booty, mama.